Zo'n 500 gasten woonden in een kerk een bijeenkomst bij... waar onder andere de popmuzikanten Lou Reed en Suzanne Vega optraden. Ze speelden op uitnodiging van oud-president Havel... een van de leiders van de studentenopstanden die in 1989 leidde tot de val van het communistisch bewind. Ook waren er videoboodschappen van de Amerikaanse president Obama en de Duitse bondskanselier Merkel... De voormalige Sovjet-leider Gorbachev prees in een opgenomen boodschap het vreedzame karakter van de omwenteling in Tsjechoslowakije. Die wordt de fluwele revolutie genoemd omdat er geen geweld aan te pas kwam. Een man van de 18 uit Goorle heeft nog geen dag van zijn rijbewijs kunnen genieten. De Brabander had vrijdag zijn rijbewijs gekregen en botste s'avond laat met zijn snorfiets tegen een auto aan. Zowel de man uit Goorle als de automobilist moesten lichtgewond naar het ziekenhuis. Daar bleek uit een bloedproef dat de snorfietser te veel had gedronken, waardoor hij zijn rijbewijs meteen weer in moest leveren. Het Nederlands elftal heeft aan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië gelijk gespeeld. In de Oost-Italiaanse kuststad Pescara werd het 0-0. Robin van Persie viel al na 10 minuten uit met een zware blessure. Volgens de eerste diagnose heeft hij zijn enkelbanden gescheurd. Het is nog onduidelijk hoe lang van Persie niet kan voetballen. Elders in Europa werden de heenwedstrijden van de play-offs voor het WK gespeeld. Frankrijk deed goede zaken door in Dublin Ierland met 1-0 te verslaan. Ook Portugal won met 1-0 thuis van Bosnië. Het Rusland van Gruus Hiddink klopte Slovenië in eigen huis met 2-1. En Griekenland tegen Oekraïne eindigde in 0-0. Woensdag vallen de beslissingen als de returns worden gespeeld.